Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De VS heeft deze zomer een mislukte poging gedaan... om journalist James Foley en andere Amerikaanse gijzelaars te redden. Tientallen Amerikaanse commando's zochten in Syrië naar de gijzelaars. Die worden vastgehouden door de Islamitische Staat. Ze konden de Amerikanen niet vinden. Wel doden ze een onbekend aantal strijders van IS. Gisteren dook een filmpje op waarop te zien is dat journalist Foley wordt gedood. Israël gaat voorlopig door met de militaire operatie in de Gazastrook. Premier Netanyahu zegt dat Israël pas stopt als alle Israëliërs veilig zijn. Ook vergelijkt hij de Palestijnse organisatie Hamas met IS. Volgens hem maken ze zich allebei schuldig aan vreedheden tegen burgers. In Brussel is ingebroken in de dienstauto van de Belgische premier Di Rupo. Een dief heeft onder meer een aktentas en een laptop meegenomen, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Er zou belangrijke informatie zijn buitgemaakt over de binnenlandse politiek en de Belgische koninklijke familie. Tijdens de diefstal stond de premier in de sportschool. Zijn chauffeur was onderweg naar een boekhandel. De Verenigde Staten waarschuwen onder meer Nederland voor scheurtjes in F-16's. Vorige maand ontdekten de Amerikanen scheurtjes in een romp van een tweezitsvariant van het gevechtsvliegtuig. Sindsdien staan er tientallen aan de grond. Het is niet bekend of het Nederlandse ministerie van Defensie al opdracht heeft gegeven om de F-16's te onderzoeken. De dode walvis die naar de kust van Katwijk is gesleept... wordt vandaag onderzocht door medewerkers van Natuurhistorisch Museum Naturalis. Het dier werd weggesleept omdat het de scheepvaart belemmerde. Het is een van de grootste walvissen die ooit voor de Nederlandse kust zijn gevonden. Hij is ongeveer 14 meter lang. Het weer. In het binnenland kan nevel en mist voorkomen. Overdag wisselvallig. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook morgen wisselvallig en iets koeler.